Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij lokale verkiezingen in Hongkong lijken politici die de demonstranten steunen de grote winnaars. De pro-democratie-kandidaten stonden aan het eind van de avond op 44 van de zetels. Het pro-Peking-kamp staat op 6 dat is een enorm verlies. De definitieve uitslag volgt later vandaag. Het waren de eerste verkiezingen sinds de massale demonstraties... tegen de bemoeienis van China een half jaar geleden begonnen. De opkomst was hoger dan ooit. De Likud-partij van de Israëlische premier Netanyahu... wil binnen zes weken interne verkiezingen houden over het leiderschap van de partij. Dat melden Israëlische media. Netanyahu wordt verdacht van fraude en omkoping... en moet zich verantwoorden voor de rechter. Maar zolang hij premier is, kan hij een veroordeling ontlopen. Daarnaast zit Israël in een politieke impasse. Na twee verkiezingen dit jaar is het niet gelukt... een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Boeren in Flevoland gaan komende middag actie voeren langs de snelwegen A6 en A28, meldt Omroep Flevoland. Tussen half 1 en 2 uur s middags willen de boeren bij op- en afritten op de vluchtstrook gaan staan. De boeren zeggen niet de wegen te zullen blokkeren. Aanleiding voor het protest is het gesprek dat 13 landbouworganisaties komende dag hebben met minister Schouten van Landbouw. Voor de kust van Roemenië is een schip met aan boord 14.000 schapen gekapseist. Hulpdiensten hebben de 22 Syrische bemanningsleden gered. Gevreesd wordt dat veel schapen zijn verdronken. Het schip was onderweg van Roemenië naar de havenstad Jeddah in Saoedi-Arabië. Roemenië is een van de grootste schapenexporteurs van de Europese Unie. Het weer. Vannacht is er in het hele land kans op dichte mist.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 Het Ritme, van ZFM. c'est la gloire. Pour les siècles des siècles. treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I could. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I could. no people the boogie woogie. Love not take it, take it. How when him come, him get it. How when him get what him want, then he run and let it.